Het apparaat wordt gebruikt bij patiënten die moeite hebben met ademhalen. Er is niet alleen sprake van een dode, maar ook van vier patiënten die ander letsel hebben door het apparaat. Het is niet duidelijk waar de slachtoffers zijn gevallen, maar in ieder geval niet in Nederland. PvdA-kamerlid Adje Kuiken wil ook fractievoorzitter worden van de PvdA... als opvolger van Lilianne Ploemen. Vrijdag kiezen de fractieleden van de PvdA wie het wordt. En diegene wordt trouwens niet automatisch de lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Daarvoor worden de namen genoemd van Frans Timmermans en Ahmed Abu Taleb. Nu het niet meer nodig is om na een positieve zelftest naar de GGD te gaan voor een PCR-test... is er veel minder personeel nodig. De GGD in Utrecht organiseerde daarom vandaag voor al het extra personeel een banenmarkt. Daaraan deden onder meer ziekenhuizen, zorginstellingen en ook gemeenten mee. Plaatjes van hakenkruizen en memes waar docenten naast Hitler staan. Dat soort foto's en stickers worden steeds vaker gedeeld in WhatsApp-groepen. Uit een enquête van NOS Stories blijkt dat 65% van de scholieren dit soort plaatjes wel eens in de klas-app krijgt of zelf stuurt. Mijn collega, Danny Simons sprak met een oorlogsonderzoeker. Zo'n symbool is natuurlijk ook heel sterk. Want een hakenkruis, ja, dat zijn een paar eh, streepjes, maar het zegt heel veel. En als je een rondje tekent met een snorretje... dan weet eigenlijk ook vrijwel iedereen... hey, dit gaat over Hitler. Het is gewoon een heel sterk beeld om te chockeren. De helft van de gevraagde scholieren vindt dat zulke plaatjes eigenlijk niet kunnen. Het weer een heldere nacht. Morgen opnieuw een mooie zonnige dag. Dan tussen de 12 en 18 graden.